Hij kunnen lokale gevaarlijke stoffen die niet veilig waren opgeslagen. De situatie is wel iets verbeterd, want in 2009 waren nog 9 op de 10 praktijklokalen onveilig. Ryan Babel moet 10.000 pond boete betalen voor een Twitterbericht. Nadat hij vorig weekend met Liverpool had verloren van Manchester United... zet hij een fotomontage op Twitter waarmee hij scheidsrechter Howard Webb belachelijk maakte. Babel heeft 180.000 volgers op Twitter. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima van 2 tot 5 graden. En in het noorden kans op mist.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 Dat blijkt uit een rapportage van minister Schippers. In 2009 pleegden ruim 1500 mensen zelfmoord. Daarmee is het aantal zelfmoorden weer even hoog als in 2006. Het aantal zelfmoordpogingen dat leidde tot behandeling lag nog tienmaal zo hoog. Dat aantal is al jaren stabiel. Het vorige kabinet wilde het aantal zelfmoorden met 5% per jaar verminderen, maar minister Schippers vindt dat niet realistisch. In Sudan is oppositieleider Hassan al-Tourabi gearresteerd. Aanleiding is waarschijnlijk de oproep van zijn partij om een volksopstand te beginnen als de regering prijsverhogingen niet terugdraait. Vorig jaar zat de 78-jarige al-Tourabi ook al vast toen hij de regeringspartij van president al-Bashir van fraude had beschuldigd. al-Turabi en Bashir waren ooit bondgenoten, maar in 2000 ontstond tussen hen een machtsstrijd en keerde al-Turabi zich van al-Bashir af. Door de revolutie in Tunesië en de problemen met stijgende voedselprijzen zijn Arabische landen extra alert op tekenen van verzet. Minister De Jager staakt zijn verzet tegen versteviging van het noodfonds van de euro. Hij wil nu toch denken over een extra injectie van tientallen miljarden euro's. De injectie zou nodig zijn om de kredietwaardigheid van het fonds op peil te brengen. Voorwaarden